Mark Hokker met het NOS Journaal. De coalitie onder mislukt. Even voor middernacht stapte de liberale FDP uit de onderhandelingen met CDU, CSU en De Groenen. Volgens FDP-voorman Lindner was er onvoldoende vertrouwen tussen de partijen en waren er te veel tegenstrijdigheden. De andere partijen spreken dat met klem tegen en reageren verbijsterd. Volgens CDU-leider Merkel waren de partijen op weg naar een nieuwe regering... Een coalitie zou binnen handbereik hebben gelegen, dat er op veel moeilijke dossiers compromissen waren gesloten. Ook over de aanpak van de vluchtelingenproblematiek zouden de partijen het eens kunnen worden, zei CSU-voorzitter Seehofer. De Groenen zeggen dat de FDP al van begin af aan dwars lag en vinden dat de partij populisme boven regeringsverantwoordelijkheid kiest. Met enige vertraging is gisteravond de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht op zijn plaats gebracht. Eerder was de waterstand daarvoor te laag. Rijkswaterstaat moest het peil met 10 centimeter verhogen. Dat kostte een paar uur. Meer dan 20 schepen moesten daardoor urenlanger wachten. Een Franse politieman heeft met zijn dienstwapen een bloedbad aangericht... omdat zijn vriendin het had uitgemaakt. De agent van 31 uit een voorstad van Parijs schoot eerst zijn vriendin in haar gezicht. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Daarna schoot hij twee mannen op straat dood en vervolgens de vader van zijn vriendin. Uiteindelijk pleegde de Franse politieman zelfmoord. De Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov heeft de ATP Finals gewonnen, zijn grootste prijs tot nu toe. In de finale versloeg hij de Belg David Goffin met 7-5, 4-6 en 6-3. In de groepsfase had hij ook al van de Belg gewonnen. Door zijn overwinning sluit Dimitrov het jaar af als nummer 3 van de wereld... achter Rafael Nadal en Roger Federer. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en het gaat overal regenen. Ook overdag regent het langdurig. In de ochtend is het water koud, bij een graad of 5. In de loop van de middag stijgt de temperatuur naar zo'n 10 graden.